moet bij het NWS Journaal. Op de Champs-Élysées in Parijs is een... De dader, de schutter, zou zijn doodgeschoten... maar er zijn ook berichten dat er nog een tweede schutter is. Een deel van de Champs-Élysées is afgesloten. De politie roept mensen op om het gebied te mijden... rond de beroemde boulevard in de Franse hoofdstad. Vanwege de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen... staan de veiligheidsdiensten in Frankrijk op scherp. Presidentskandidaten worden extra beveiligd... en tijdens de verkiezingen zijn meer dan 50.000 agenten en militairen extra op straat. Dankzij camera's en parkeerscanners zijn de afgelopen jaren honderden gestolen auto's opgespoord. De overheid en verzekeraars gebruiken bij het opsporen van de voertuigen apparatuur die kentekens kan herkennen. In drie jaar tijd zijn hierdoor bijna 550 gestolen auto's teruggevonden met een gezamenlijke waarde van 3 miljoen euro. De financiële ruimte in de formatieonderhandelingen is kleiner dan eerder gedacht. Informateur Schippers zegt dat demissionair minister Dijsselbloem een aantal financiële tegenvallers heeft aangekondigd. Maar ze benadrukt dat er door een begrotingsoverschot wel ruimte is om te investeren. De onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks gaan na de meivakantie door. De KNVB zet vanaf seizoen 2018-2019 bij alle eredivisiewedstrijden een videoscheidsrechter in. Tot die tijd wordt er volgens de bond veel getest met de videoscheids. Zo wordt die volgend seizoen al bij meer bekerwedstrijden ingezet. Volgens de KVB kan de FIFA de plannen nog veranderen... als de Wereldvoetbalbond de proef met de videoscheidsrechter wil stoppen. Het weer nog vanavond in het noorden en westen al wat meer bewolking. Vannacht overal meer wolken. Het blijft op de meeste plaatsen wel droog. De temperatuur daalt naar 2 tot 9 graden.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 goedenavond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1225 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen, uw hier voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. We gaan beginnen met twee nieuwe werkjes. De eerste is John Burke, solo piano. organ, zo schrijft hij zelf. Ehm, nou, en dat valt onder, allemaal onder de New Age muziek. Daarna komt eh, Nathan Spear met Part of Kindly Plan. Nou, en hoe dat allemaal is en wie dat allemaal zijn, dat kan je terugvinden op de website van peacefulradio.info.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 I can't find you in my heart tonight. Well, I know you must go. Yes, I know you because you're my darling. I accept it and grieve. But why do you kill me? Why do you hate me? Why deconstruct me?